uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De geplande versoepelingen van de coronamaatregelen per 1 juli gaan door... en er zijn ook meer versoepelingen mogelijk. Dat zei premier Rutte in de voorlopige laatste persconferentie over de coronacrisis. Zo geldt er vanaf 1 juli geen maximum aantal bezoekers meer voor bijeenkomsten... op voorwaarde dat iedereen aan de anderhalve meter afstand houdt. Daarmee zijn ook vanaf volgende maand weer evenementen mogelijk. Sportscholen mogen vanaf volgende maand ook weer helemaal open. Wel moeten ze zorgen voor een goede luchtverversing en er komt onder meer ook een coronacheck voor de sporters. Ook sekswerkers mogen weer aan de slag. En minister De Jonge meldde dat de corona-app bijna klaar is. Half juli wordt besloten of die app in gebruik wordt genomen. Verder hoeft het bezoek aan verpleeghuizen niet meer te worden beperkt... als daar geen besmettingen zijn en mogen bewoners ook weer naar buiten. Er komt mogelijk nog een steunronde voor bedrijven die in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis. Minister Koolmees zei tegen de NOS dat hij dat niet uitsluit. Het kabinet besliste uiterlijk begin september over. De huidige regelingen lopen tot 1 oktober. De marathon van New York is afgelast. Volgens de organisatie is die nu tijdens de coronacrisis veel te riskant voor deelnemers, vrijwilligers en toeschouwers. De marathon van New York is de grootste ter wereld. Op 1 november zouden 50.000 lopers aan de start verschijnen. Amsterdam wil met een voorkeursbeleid meer ambtenaren met een niet-westerse migratieachtergrond aantrekken. Het streven is dat ze minimaal 30% van de functies op directieniveau en hoger gaan vervullen, schrijft de verantwoordelijk wethouder aan de raad. En dat is ongeveer twee keer zoveel als nu het geval is. En vanwege de hitte is de luchtkwaliteit deze dagen slecht. In het zuiden van het land komt er vandaag en morgen smok voor en vrijdag in heel het land.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 Tell me have I gone insane? Talking to myself, but I don't know what to say. Cause you let go, and now I'm holding on. I guess you don't know what you tell me it's too late. Hearts are made to bend, baby, please don't let me break it.